Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De Italiaanse minister Tremonti is vlak voor een vergadering in Brussel terug naar Rome gegaan. Hij wil vanmiddag aanwezig zijn bij een cruciaal debat. In Rome stemt het parlement over de staatsuitgaven van vorig jaar en de economische hervormingen. De vraag is of premier Berlusconi nog voldoende steun heeft voor zijn plannen. Als het parlement de economische hervormingen afwijst, volgt een vertrouwensstemming. Bij de protesten in Syrië zijn sinds maart zeker 3500 mensen om het leven gekomen, heeft een woordvoerder van de VN-hoge commissaris van de Mensenrechten bekendgemaakt. Vorige week beloofde president Assad na bemiddeling door de Arabische Liga dat het leger zich zou terugtrekken uit steden in Syrië, maar volgens de Verenigde Naties zijn sindsdien zeker 60 mensen gedood door Syrische troepen. 19 kwamen om het leven tijdens het offerfeest. De commissie Deetman vindt dat er één herkenbaar meldpunt moet komen voor slachtoffers van seksueel misbruik. Nu zijn er verschillende meldpunten en is het volgens Deetman nog vaak onduidelijk waar een klacht moet worden ingediend. De commissie bracht vandaag een tweede tussenrapport uit over het misbruik in katholieke instellingen. Deetman wil dat er één bisschop komt die het aanspreekpunt wordt in de kerk over seksueel misbruik. Egypte weigert het PVV Tweede Kamerlid De Roon een visum te geven. Het land zou boos zijn over bepaalde uitspraken van De Roon. Door de weigering gaat een gepland werkbezoek dit weekend van Kamerleden aan Egypte niet door. In een verklaring zegt de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken dat het parlement zelf gaat over de samenstelling van een delegatie. Als De Roon het land niet in mag, gaan de andere Kamerleden ook niet. Het weer in het midden en zuiden zon. In het oosten en eh, noorden blijft het bewolkt. Middagtemperatuur tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst nevel en mist. Morgenmiddag vrijwel overal zon. En het wordt dan ongeveer 13 graden. Dit was het NOS.